weer doen. Weet je wat? Tussen 2 en 5. We zijn er morgen tussen 2 en 5 weer. Zondag in Kennemerland met uiteraard ook de Winter Endurance Race. De Final Four op het circuit. Graag tot morgen. Tot morgen. En Dag.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 Raymond Seré met het NOS journaal. Het Nederlandse publiek wordt opgeroepen om eventuele nieuwe fouten te melden... in het klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. Mensen kunnen die fouten doorgeven op een speciale website. De oproep komt van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het klimaatrapport tegen het licht houdt. De oproep geldt alleen voor het deel dat gaat over de gevolgen van klimaatverandering in de verschillende werelddelen. Het planbureau wil hiermee de kwaliteit van het rapport verbeteren en transparanter te werk gaan. Fouten kunnen worden gemeld op www.pbl.nl meldpunt. De laatste maanden is ophef ontstaan over fouten in het rapport uit 2007 over de gevolgen van de klimaatverandering in de wereld. Er stonden onder meer verkeerde aannames in over het tempo waarin gletsjers in de Himalaya smelten. De Nederlandse Zorgautoriteit bekijkt de inkomens van orthodontisten. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat orthodontisten vermoedelijk veel meer verdienen dan het door de overheid vastgestelde gemiddelde norminkomen van 140.000 euro per jaar. Orthodontisten zeggen in het FD dat inkomens van 250 tot 600.000 euro niet uitzonderlijk zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit denkt dat het onderzoek naar de inkomens van de ongeveer 250 orthodontisten over een maand klaar is. Het dodental door het geweld tussen moslims en christenen in Nigeria is opgelopen tot 500. Dat zegt een woordvoerder van de regering. In de buurt van de stad Jos vielen islamitische veehouders christelijke dorpen aan... en richtten daar met geweren en kapmessen een bloedbad aan. Volgens ooggetuigen zijn veel van de slachtoffers vrouwen en kinderen... die op de vlucht voor het geweld alsnog werden vermoord. Jos ligt op de grens tussen het christelijke zuiden van Nigeria... en het noordelijke deel waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Het kwam daar de afgelopen maanden vaker tot gevechten tussen christenen en moslims. In januari vielen er bij onlusten nog zo'n 400 doden.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 to them.